Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In El Salvador zijn zo'n 5000 mensen geëvacueerd nadat een vulkaan is uitgebarsten. Boven de vulkaan bij San Miguel in het oosten van het land hangt een aswolk van zo'n 5 kilometer hoog. In het gebied staan veel koffieplantages en de koffieboeren vrezen dat hun gewassen veel schade zullen oplopen door de as. De uitbarsting begon gisterochtend met een explosie in de krater. Er zijn nog geen berichten over gewonden. Alle inwoners in een straal van drie kilometer rond de vulkaan hebben hun huis moeten verlaten. El Salvador heeft 23 actieve vulkanen. De vulkaan bij San Miguel, met een nogal moeilijke naam, is een van de actiefste. De Russische autoriteiten houden er rekening mee dat de aanslag op het station van Volgograd gisteren toch is gepleegd door een man. In eerste instantie werd gedacht dat het het werk was van een zwarte weduwe, een islamitische vrouw die wraak wil nemen voor de dood van haar man. Maar op camerabeelden is een verdachte man met een rugzak te zien. Bij de aanslag op het station vielen gisteren 16 doden. De Russische autoriteiten twijfelen er niet aan dat de dader gezocht moet worden onder moslim-extremisten uit de Caucasus. In de aanloop naar de Olympische Spelen in Sochi wordt gevreesd voor meer aanslagen. De bewaking van stations en luchthavens is gisteren aangescherpt. Autocoureur Michael Schumacher ligt in kritieke toestand in een Frans ziekenhuis na een val tijdens het skiën. Hij heeft ernstig schedelletsel en is door een neurochirurg behandeld. Het management van de ex-coureur en het ziekenhuis geven verder geen informatie. Het ziekenhuis in Grenoble heeft voor morgenochtend 11 uur een persconferentie over de bijna 45-jarige Schumacher aangekondigd. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 kwam vanmiddag tijdens het skiën met zijn hoofd op een rots terecht. Hij droeg wel een helm. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht wordt het lokaal iets boven nul. Overdag vanuit het westen regen en harde wind. Het wordt opnieuw een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Jan Emaus. Goedenacht. Ehm, nou, ik leg zo wel uit wat we allemaal gaan doen. Eén ding staat vast, deze staat niet in de top 2000. wat een eind. De Tubes waren dat. Bentje was, eh, ja, dat was nou een beentje waarvan je kunt zeggen... die waren hun tijd ver vooruit. Zo ver vooruit dat ze vroegtijdig uit elkaar vielen. En dat is jammer. Ik zei zojuist eh, dat ze ontbreken in de top 2000. Daar kom ik zo op terug. Ehm, nou, welkom in deze laatste nacht van het goede leven van 2013... mede namens Anne Bakema van de techniek, het geluid. En daarom klinkt het ook zo goed ineens. Um, en Vincent Krom, die alles gaat organiseren. Dus als het fout gaat, schuif het allemaal maar op hem af. Ehm, nou, wat zullen we gaan doen? Met elkaar praten het komend uur? Ja, dat gaan we inderdaad doen. Tenminste, als jullie daar zin in hebben. En nadat we met elkaar gepraat hebben... Eh, tussen drie en vier een gesprek met Paul Hane uit het archief. Elf jaar oud, dat gesprek, maar nog steeds actueel. Let maar op straks. We hebben een hoorspel tussen vier en vijf. Dat heet Boomerang, gaat over een bank... Nou, dat vertel ik allemaal nog niet. Ga maar luisteren eh, tegen die tijd. En tussen vijf en zes dan eh, verwachten wij Rex van Beuningen, de popkenner. Uh, zelfbenoemde pop popkenner die de... Stichting Promotie Achtergrondmuziek beheert... en die de Achtergrondmuziek Top 2000 gaat presenteren in het laatste uur. En dat doet hij in zes minuten. Ja, dat heeft hij me beloofd. Ik weet ook niet hoe hij dat gaat aanpakken. U luistert niet, dat is duidelijk... u luistert nu niet naar de Top 2000. Dat is toch zo? Waarom niet? Dat is alles wat we van u willen weten. Waarom luistert u niet naar de top 2000? 0800 1121. 0800 1121. Can I have my money back, money back, money back? Can I have my money back, please, sir? Don't hear what you're saying, don't care what you're doing. Can I have my money back, money back, money back? Can I have my money back, please, sir? just the same. Can have my money back? Money back, money back. Can have my money back, please? I say you do Can have my money back? Money back, money back. Can have my money back, please? to the lies of the politician man saying democratic land, one for the rich, another for the poor. And if you try to change it, they'll nail you to the floor. is nou eens wat anders hè, van Jerry Rafferty. Ik bedoel, Baker Street is best leuk hoor. Maar ik vind, vind dit toch echt de moeite waard. Can I have my money back was dat. Nou, wat ik vreesde. Dat klopt. Jullie luisteren allemaal <laughs> naar de top 2000. Het is ook wel wat hoor. Als je eh, in Hilversum het Mediapark oprijdt omdat je ergens moet zijn, bijvoorbeeld in de studio van Radio 1... dan eh, eh, zie je aan je linkerhand een enorm gebouw, een enorme kubus, heel mooi. Mooi gebouw, beeld en geluid. En daarin een tweede kubus. En eh, dat is het, eh, het eh, Top 2000 Café. En talloze mensen bezoeken dat. worden weer allemaal records gebroken dit jaar. Ehm, en ik vraag me af waarom u daar niet naar luistert, naar die Top 2000. Maar naar dit programma, dat waarderen wij zeer. Maar ik waardeer het nog meer als jullie bellen. 0800 1121. Waarom luistert u niet naar de Top 2000? 0800 1121. Música this town, television shuts off at two. What can a lonely rock and roller do? The bed's so big, the sheets are clean. Your girlfriend said you were 19. The styrofoam ice bucket's full of ice. Come up to my motel room, treat me nice. I make no late night New York calls. I don't want to stare at those ugly grass mat walls. Chronologically, I know you're young, but when you kissed me in the club, you bit my tongue. I'll write a song for you and put it on my next LP. Come up to my motel room, sleep with me. the drawer, don't be afraid. I'll put up a sign to warn the cleanup maid. There's lots of soap and lots of towels. Never mind those desk clerk scowls. I'll buy you breakfast, they'll think you're my wife. Come up to my motel room. Save my life. Ah, die laatste zin, daar gaat het om. Come up to my motel room, save my life. Loudon Wainwright III was dat. Ja, de vader van Rufus. Ehm, Jelle, goedemorgen. Goedemorgen. Of goeienacht, wat zullen we van maken? Oh Oh, goeienacht. Goeienacht dan. Jelle, eh, jij luistert niet naar de top 2000. Nee, top. ik heb de top 100 in die 70 en 80 jaren steeds opgenomen en mhm. gemonteerd. Dat eh, het lekker doorliep voor feestjes. Ja. Had je de 100 beste platen van het jaar bij elkaar. En die was ieder jaar weer beter. Ja. Eh, anders bedoel ik. In 1975 weet ik mijn hoofd, dat was nummer 1 eh, George McRae met Rock Your Baby. <laughs> ja, ja. En ik heb net 74 eh, gemonteerd. Mhm. Daarin staat hij met Rock Your Baby, nog een stuk lager, maar met een andere... Eh, I Need Your Love of Sweet Stuff. en 1977 staat in Hotel California nummer 52. <laughs> ja. Gemonteerd door het werd eh, gepresenteerd door Joost en Draaier en Frits Spits, dacht ik. Frits heeft zojuist afscheid genomen, hè? Meurders. Felix Meurders, sorry. Oh, Felix, Felix ja, oké. En eh, dat was ieder jaar weer helemaal nieuw. Nieuwe samenstelling. Maar die top 2000 is ieder jaar hetzelfde. En 2000 is veel te hoog gegrepen. In het jaar 2000 was dat leuk, maar dat hadden ze gewoon eenmalig moeten doen. En steeds top 100, dat is tenminste hitwerk van, van het lopende jaar. Ja. ja, hoe meer stemmers bij de top 2000, eh, hoe eh, algemener natuurlijk de lijst wordt. Ach, maar het is ieder jaar hetzelfde. Bovenaan staat eh, Queen en nummer 2 is Hotel California. Ja. ja, aan de top verschuift er weinig, hè? Ja, weinig. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, het is een leuke traditie die gegroeid is in de afgelopen jaren. 2000. Het was leuk in het jaar 2000. <laughs> Ja. 2000 is toch veel te veel van het groeien. De top 100, dan, dan heb je urenlang gevuld. Ja, ik hoor het wel. Jij gaat niet met de bus naar Hilversum. nee, <laughs> oh, eh, nee. ik, heb, eh, ik, eh, ik heb 24 jaar bij televisie gewerkt. Mhm. en, ik nam toen steeds de top 100 op. Ja. Dat vond ik leuk werk. Maar die top 2000, eh, nee, zeg jij. Voor mij hoeft het niet. Nee. Wat heb ik nummer 1564, wat heb ik daar ah, nog <laughs> Ja, ik weet niet wat er op 1564 staat. <laughs> <laughs> nou, Jelle, je standpunt is, is volstrekt duidelijk. En wij waarderen het hoogelijk dat je vannacht luistert naar Radio 1. Maar die top 100, die moeten ze weer terug doen. Dan heb je ieder jaar van dat jaar steeds nieuw werk. Het is ons volstrekt duidelijk. <laughs> Oké. Okay. Jelle, dankjewel. Oké, hoi. Dag. Ina. Ja, goedenavond. Goeienacht, ja. avond, morgen, wat je maar wil. Ja, goedemorgen. Gek je kan alles zeggen op dit tijdstip <laughs> van de dag. dat geeft niet. <laughs> Ina, jij luistert niet naar de top 2000. Nee. Waarom niet? En dat is op dit moment een praktische reden. Want ik heb eh, een radio bij mijn bed en een koptelefoon. En als ik niet kan slapen, dan heb ik de radio altijd op deze zender staan, s'nachts. Ja. Want ik vind het leuk, informatief en eh, ja, dat vind ik wel gezellig. En eh, kijk, er is niks met, mis met de top 2000, dat vind ik ook heel erg leuk. En dan, ja, overdag. En nou hoef ik er niet aan te draaien aan die radio of te... Hè? Hij staat op deze zaan. Ja, als je, daar gaat, als je daar gaat draaien, je weet nooit of je het ooit nog terugvindt, hè? Ja. Ik ken dat. <laughs> Ja, dat is niet fijn. Daar heb ik echt een hekel aan. Ja. Is het een wekkerradiootje? Eh, uh, eh, nee, het is een gewone radio. Ja. En eh, ja. Maar goed, jij wil... wel aan draaien. Het is wel een oude, maar hij doet het. Oké, ik vind het wel grappig dat je zegt overdag... dan wil ik, dan, nou, dan wil ik geamuseerd worden door de top 2000... maar s'nachts wil ik informatie. Ja, dat vind ik leuk. Dan lig ik lekker rustig te luisteren. En dan, uh, ja, nou ja, rustig te luisteren wat hiervoor was, vind ik dus niet rustig. Dat druk ik altijd weg. Ah. <laughs> ik vind dat zo onrustig. Maar uh, ik vind er vaak hele leuke informatieve programma's tussen zitten. En uh, ja, nou, ook wel van. Dan lig ik rustig te luisteren. En dan als ik het, als ik het zat ben, nou, dan druk ik hem weg en dan eh, ga ik slapen. Ja, niet wegdrukken. Blijf nog even bij ons, Ina. ik luister nog wel even, ja. Oké, dankjewel. Ik ben benieuwd wat de anderen beweegt. Eh, dat vinden wij ook. Wij zijn ook benieuwd. Dag, Ina. Oké, goedenavond goeie avond, hè. Jij ook. Dag. Dag, Patrick. Ja, <laughs> goedenavond. Hoi. Ik vind het eh, top 2000 vind ik een beetje oeverloos muziekgedoe bedoel, je weet haast wat er komt. Je kunt het allemaal voorspellen. En dan luister ik toch liever naar jullie. Naar eh, wat nieuwere dingen en zo. Ik heb net weer een mooie stukje country gehoord. En dat, ja, dat vind ik veel leuker. Je wil verrast worden. Ik ben het eigenlijk ook eens met eh, de één nalaatste uh, eh, voorganger hier. Doe een top 100. Dan hoor je wat, wat leukere dingen misschien. Ja, ben gauw klaar. Dat is het nadeel. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, eh, het wordt sowieso langdradig. Ik bedoel, eh, Queen zou wel weer nummer 1 staan, denk ik. Ja, dat denk ik eh, ook. ja, gaan we. <laughs> Ik je, zou iedereen een alternatieve lijst moeten laten maken en dan een wedstrijdje uitschrijven. Ja. Nou ja, wat ik wel weet, een aantal jaren geleden... toen was er een soort van Friese actiegroep. En die, eh, die stemden allemaal op een Friese Bart. En eh, zijn naam is me even ontschoten. Maar dat werd afgekeurd in Hilversum, want eh, dat mocht niet. En dat vind ik flauw. Ik, vind, ik zou het leuk vinden als bijvoorbeeld Limburg en, en, en Friesland... tegen elkaar in het strijdperk zouden treden... om hun plaatselijke artiesten in de top 2000 te krijgen. Dan wordt het nog een beetje afwisselend. Ja, maar dat vinden de muzieksoldaten in Hilversum niet goed, hè? Die willen een eigen wedstrijdje spelen. Misschien, ja. hè, ja. Snap het wel. Mag ik je danken voor je reactie? Ja, niks te danken, jongen. En eh, veel succes met je programma. Dankjewel. Fijne nacht. Ja. Wat zullen we doen, eh, Vincent? Vincent is eh, van de regie. Doen we nog een, een, beller of gaan we muziek draaien? Nog een beller? Vincent vindt alles goed. <laughs> dan ga ik naar Ad. Dag Ad. Ik weet niet wat mij bedoelt, maar... ben jij Ad Zonneveld? <laughs> ja, Ad Zonneveld. Ad Zonneveld. Uit de mooie stad als de Duining. Oh, die! Ja! hebben duidelijk door. Hij is, hij is er weer. Eh, Ad, waarom, waarom luister je niet naar de top 2000? Nou, ik, ik, zal, ik zal het even halen, die andere man. Hm. ik mag niet meer roken, maar ik neem een trekje neem ik zo. dat <clears throat> zegt die andere man ook die die telefoon afpakt, Ik, ik vind eh, die muziek van, eh, nou pak weg, ik, ik, een beetje, maar van na 1987 vind ik allemaal geen flikker, maar oh man. Nee? Nee. Ik, ik, heb, ik, zelf ben ik een muzikant. Ik had de gitaar gespeeld, ook een bandje. Nou ja, de, ik, ik hoef niet te vertellen, Den Haag was eh, de, de rockstad nummer 1. Mhm. Er waren geloof ik wel meer dan 500 beentjes. Ja. Nou, als die meer waren. En alle beroemde bandjes kwamen er een beetje vandaan. Maar ik hou meer van die muziek. Eh, ja, het moet rocken met mij. Ik bedoel, eh, eh pak weg eh, de tijd van Billy Holly, eh, Vellens. En, en, en, dat soort de Ja, als je dat wil, dan, dan kom je niet aan je trekken in de top 2000. Dat klopt. Pardon? Als je dat graag wil, dan kom je niet aan je trekken in de top 2000. Dat klopt. Nee, Buddy Hollerich, Kit Wennis, uh, Tommy Stiel, heb pas besteld. En, ja, dat, dat, dat soort figuren. Jij vindt dat de jaren 50 een beetje ondervertegenwoordigd zijn? Die Kochum, zeg ik ook wat. Ja. Denk ik hoop het. Nou Aad, het is me duidelijk. Ja, moet... man, ik, ik, van rock. Ik, ik, ik moet swingen. Ja. En al die funk en al die disco, dan, ik vind het wel verwoording. Ja, nou ja, dat is duidelijk. Dat is een kwestie van smaak en daar valt niet over te twisten. Aad, mag ik je danken? Graag gedaan, joh. Dag. Goeienacht. Dag, Jos. Jos te Nijmegen. We komen zo bij Jos terug. Wat we nu gaan doen, is uh, It's For You laten horen. En dat gaan we in twee uitvoeringen doen. Um, laten we beginnen met Silla Black. Eh, McCartney en Lennon schreven dat voor, uh, voor Silla, En George Martin maakte het arrangement. En wat zo bijzonder is, let daar maar eens op... Er zit een drummer in dat orkest en die slaat er net even achteraan... waardoor het iets slepends krijgt. Prachtig om te horen. I'd say some look at you and love comes, love shows. I give my heart and no one knows that I do. It's for you. It's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me. So I just tell them the right. Who was the fight? Tell them I quite agree. nobody loved me. Then I look at you and love comes. Love shows. En wat een drummer, hè? George Martin eh, die maakte het arrangement en dat kon hij wel. Hij kon dus ook conventionele muziek eh, heel erg mooi arrangeren. Straks nog een uitvoering van uh, It's For You... en dan ken je dit bijna niet terug. Maar eerst Jos te Nijmegen. Dag Jos. Ja, hallo Jan. Eh, ja, ik, ik, luister niet naar de top 2000, omdat ik het steeds hetzelfde vind. ik denk altijd, zet er maar een nummertje voor en dan is het ineens leuk. Hm. En, dat, ik snap, en, en, de ene keer is het eh, de plaat op 1522 en de volgende, volgende jaar daarvoor stond hij op 1260. En, en, ja, drie, drie, eh, drie, keer daarvoor stond hij er niet in en toen, ja, toen stond hij er wel weer in. ik, ik snap het niet hoor. En, het is, en ze zitten zichzelf steeds te verheerlijken de hele tijd met al die de mailtjes die steeds hetzelfde zijn. Nee, nee, ja. Maar het is natuurlijk wel leuk als je veel mail binnenkrijgt. Als je dat zit Jawel, maar het is steeds hetzelfde. Daar heb ik niks aan. Wij, zetten de hele dag de radio aan. Het staat die keihard aan en het is steeds hetzelfde de hele dag. Ik hm. vind, hier hoor je muziek die je nooit hoort heb eens een keer, ik hoorde bij jullie een keer, eh, bij Adeline draaide eens een keer een, een zangeres die vond ik zo mooi. Eh, Lea heet ze. Mhm. die, heet een CD, en die heeft een cd uitgebracht, Can I Combine. Heb ik een van die nummers ervan heb ik op nummer 1 gezet. Ik heb ook keer gestemd, maar dat hoor je nooit op, op Radio 2. Mhm. Eh, die, die verdient helemaal geen aandacht. maar heel het? <laughs> Hielp het? Die, die, Lea heet die zangeres. Ja, maar hielp het, die stem van jou? Nee, hielp niet. Ja, niet. <laughs> nee, maar natuurlijk eh, niet. Dat, wist ik ook wel. Maar ik deed gewoon uit protest. Van, daarvan, van, uh, had, had, ik een nummer, eh, ja, er staat op die cd nummer That Day. Ik denk, dat zal, zal ik maar niet nemen, want dan denken ze dat het een nummer van de Golden Earring is. En, Suzanne zet er een nummer op die cd. En dan zijn ze wel dat het nummer van Leonard Cohen, mhm. dat, dat de fout is of zo nou ja, heb ik de titel zomaar genomen. Can I Come By? Maar het is, het is prachtig. Mag je wel een keer een nummer van draaien. Oké. Ach, weet je, weet, je, weet je wat het is? Eh, eh, Radio 2 is wat de muziek betreft een beetje een eh, supermarkt... waar iedereen wel winkelt. En je bent nu te gast in een delicatessenwinkel. Hey. Ja, dat is ook zo. Maar dat moet, dat moet ook. Want ik snap ook niet... Ik heb eens op het nieuws, eh, er was eens een keer op het nieuws dat niet eh, Bohemian Rhapsody, maar Hotel California op nummer 1 stond. Op bij de radio nieuwsdienst. Eh, is, dat toch geen nieuws? Wat, dat, is, dat is toch helemaal niet... Wat heb je daar nou <laughs> Oké Jos, ja, het, is, het is duidelijk wat jij ervan vindt. Ja. Ehm, het is aan jou niet besteed allemaal. Ik vind, maar ik vind, wat, ik, ik luister het liefst naar Radio 1. Ik vind twee, ook dan track traces, mag ik even zeggen, dat vind ik altijd heel leuk. Dankjewel. Ik heb een keer, toen ik had je twee weken geleden, had je het over uh, Super 60. Toen ik s'morgens opstond, ja. heb ik gelijk bij het ontbijt eh, die cd van Super 60 gedraaid. <laughs> van eh, To The Highest Bidder. En die ja. vind ik toch prachtig. Er was wel een beetje negatief over, want het single voor je mooier. Maar ik vond die, die hele LP, een goede groep, Soepers. Ja, het was een, was een buitengewoon eh, inventieve groep. En eh, ja, ik vond eh, de single-uitvoering van A Girl Like You... mooier dan die op de LP. In de LP hadden ze het een beetje erg lang uitgesmeerd allemaal. Maar ja, ja dat vind ik wel mooi. Ah ja, joh, dat, dat is het leuke. Ja, Meningen kunnen verschillen. Ja. Mag ik je een hele goede nacht wensen? Dat is goed, Jan. Dankjewel. Dankjewel, jij ook. Dag. Oké, okay, dag. Ja, daar ben ik dan. Dag Siem. Ik zal ook, eh, ik vermoed maar, Het eh, gras is bijna voor mijn voeten weggemaaid. Want ik ben 100% met de vorige spreker eens. Mhm. En eh, het is precies hetzelfde, al altijd hetzelfde oud, uitgekoude verhaal wat je elke keer weer moet horen. En ik ben helemaal geen muziekdeskundige, absoluut niet. Maar ik ben gevoelig voor goede muziek. En dat blijkt bij jullie programma kan ik tot tranen geroerd zijn. Nou, die top 2000 voor geen enkel nummer. Mhm. En ik heb aan jullie programma echt moeten wennen, maar ik vind het een fantastisch programma. Het is helemaal in de lijn van wat daar voorgebeurd van Jan en Echte Jan of zo. Die gaan dwars, werkelijk dwars tegen alles in. <laughs> dat is voor mij gewoon genieten. En jullie zitten exact op dezelfde lijn. Dat bedoel ik met, om een beetje aan te geven hoe mijn gevoel bij deze programma's is. Oké. Nou, dat doet me genoegen natuurlijk om dat te horen. Anderzijds denk ik, kijk, je moet niet naar de top 2000 gaan luisteren... met het idee, nou, nou ga ik verrast worden. Want je weet natuurlijk dat dat niet gaat gebeuren. Het is een feest van herkenning, zullen we maar zeggen. Ja, ik, Voel, Ik heb die feest van herkenning totaal niet. Ik heb, mijn, ik heb mijn leven lang heb ik altijd die muziek, al die nummers gehoord. En die, al die nummers die ken ik ondertussen wel een keer. Mhm. En die nummers interesseren mij daardoor niet meer, omdat ze grijs gedraaid zijn. En dit, zijn, dit, is, zijn, dit is verrassende muziek, wat steeds weer anders is. Waar, waarvan niet eens de nummers ken, maar die nummers die me aanspreken. Dat gaat automatisch. Dat nou, wat erbij hoort. Ja. Ik, ik, ben benieuwd wat je van de volgende vindt dan. Ik heb zojuist It's For You gedraaid van Cilla Black... geschreven door Lennon en McCartney. En eh, die heb ik nu weer klaar liggen, dat nummer, It's For You... maar dan in een uitvoering van Three Dog Night. Amerikanen, eh, vooral een studiogroep... Eh, waren hier niet zo heel erg populair... maar in Amerika waren ze echt, nou ja, numero uno in de jaren zeventig. Ja, precies, ja. En zij hebben een a cappella uitvoering van uh, It's For You... die ik weergaloos vind. Ik hoop dat je ervan gaat eh, genieten zien. Ik ga het ook denken. Oké. Okay. bedankt dat je even wilde luisteren. En ik, uh, succes met het programma. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Tot ziens. I say Tree Dog Night en eh, hun visie op It's For You. Dag Bart, te Amsterdam. Met Bart spreken. Ehm, ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel bezwaar tegen die vervlakking van die top 2000. Dat is, dat, want het is ook wel gezegd, zeg maar. Mhm. Het is Radio 2 en daar worden dus ja, Radio 2 nummers gedraaid. Veronica, die hebben ook een top 1000, zeg maar de oorspronkelijke, echte top 1000. Ja. <laughs> Daar zitten dan meer Veronica nummers in. Top, de Radio 5 heeft de Evergreen top 1000 en daar zitten Radio 5 nummers in. Dat vind ik geen bezwaar. Mhm. Maar toch, luister... miste ik wel bij de Radio 5 Evergreen Top 1000... miste ik wel de grootste Evergreen aller tijden, namelijk White Christmas. Maar dat even terzijde. Die zat er niet in? Die stond er niet in, nee. oh. Misschien als ze het deze tijd hadden. Maar ik heb een ander punt. Want ze zijn altijd bezig met die records te verbeteren bij die top 2000. En ik denk dat ze dit jaar echt een absoluut record verbeterd hebben. Dat is namelijk het aantal reclameboodschappen die ze uitzenden ik heb, eh, eh, met een steekproef heb ik, heb ik af en toe eens even geteld... wat er voor en na het nieuws zo wordt uitgezonden aan reclames. Ja. En ik ben een keertje... Nou ja, ik denk dat ik gemiddeld wel tussen de tien voor het nieuws... en tien na het nieuws kom. En daar zit ik nog aan de lage kant. Dus, en dat is maal 18 uur. 20 maal 18 is 360 per dag maal 7. En dan zitten we ruim over de 2100 plus 2200. Oftewel, mijn conclusie is dat er meer reclameboodschappen worden uitgezonden dan platen <laughs> wat, wat, een leuke statistiek hebben we aan jou te danken, Bart. Nou ja, ik, weet niet, ik kan het niet bewijzen, want ik ga niet 18 uur per dag al die dingen tellen. Maar gewoon, ik heb een paar keer voor het, want ik denk op een gegeven moment, jongens, die reclame duurt toch wel heel vreselijk lang. Hoeveel zijn het er nou eigenlijk? <laughs> ja. En eh, toen kwam ik, ik heb een keertje echt 15 na het nieuws, 12 voor het nieuws en 15 na het nieuws. En ik denk, oké, ik rond het naar beneden af. Dan nou, tien voor het nieuws, tien na het nieuws. Mm Twintig per uur, wat ik nog redelijk veel vind, maar goed. Als je het allemaal dus dan bij elkaar optelt... dan denk ik dat je ruim over de misschien wel 2200 reclameboodschappen... Ja. Dus je hebt meer reclameboodschappen dan platen daarin. Ja. Wat vind je daarvan? Of vind je nou, daar niks ja, van? ik, ik, vind dat niet erg eh, geweldig, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik heb daar natuurlijk een goede methode voor. Vijf minuten voor het hele uur zet ik hem op een <laughs> andere zender. Tot vijf minuten na het hele uur. Ja. Dan heb ik er geen last van. <laughs> zeg, en op dit moment eh, luister je naar Radio 1. Jawel, maar ik kan die lijst, die heb ik in mijn computer, die heb ik al. Dus ik kan gewoon zien wat er komt en wanneer. Dus dat, maar dat het heel erg vervlakt is, er staan misschien nog misschien 5% voor mij interessante dingen. Maar goed, dat, dat vind ik geen probleem. Nee, want ik vind dat is een beetje eigen aan de top 2000. Als je, mensen, als je de mensen in het land een top 2000 laat kiezen... dan krijg je dus ongeveer dit. Ja, natuurlijk. Dat is, maar je kunt ook zeggen van oké, waarom zit je dan niet gewoon... Maar ik, wat, eigenlijk vind ik, ik vind dat, dat hele verhaal over die reclame, dat vind ik wel storend. Zeker omdat het een publieke omroep is. Ik bedoel, ik denk... Eh, kijk, je, kunt, je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen van oké, op elke plaats staat een reclame. Mm Tegenover elke plaats staat een reclameboodschap en zelfs meer. Ja. En dat vind ik voor een publieke omroep vind ik dat rijkelijk veel. Ja, moet bezuinigd worden, hè? het wordt, wordt, <laughs> wordt nu weer terugverdiend. nee, maar ik denk dat een publiek of een commerciële omroep daar niet eens mee weg zou komen. Als zij, als zij zo'n tussen de 20 en 30 reclameboodschappen per uur. Want die kunnen ze gewoon uitzetten. En dan zijn ze uit de lucht. En bij dus de publieke zender kan dat niet. Ze nee. kunnen ongestoord. Het stoort me bijvoorbeeld ook heel erg dat op Radio 4, daar luister ik ook veel naar... dat daar s'morgens om 7 uur, om 5 voor 7 reclameboodschappen worden uitgezonden. Op zondagochtend om 5 voor 7 op Radio 4. Ja, ik vind het storend. En ook eh, om, om vijf voor twaalf op Radio 4. Dan heb je net een rustig programma... en dan komt er een of andere schreeuwt lelijk... een of de product aan schreeuwen. Ja. ja. ik vind dat gewoon echt niet kunnen. Je vindt dat hinderlijk. Wat is, jouw wat is jouw luistergedrag eigenlijk? Heb je, want je, jij zit nu bij Radio 1 dus... Eh, maar als je iets voorbij ziet komen op de top 2000-lijst... dan vlieg je naar, naar twee terug? Nou, nee hoor. Nee, <laughs> dat, nee ik zet het gewoon soms aan. Gewoon een tijdje. Ja. Oh. Ik ben redelijk selectief voor mijn informatie Radio 1, voor echte muziek Radio 4 en Radio 5 ook. Wel. Wat wil jij eh, nu horen? Je kunt kiezen tussen Meredith Brooks, een bitch, of Pete Seeger. Oh jee, oei. Nou ja, als je, ik, dat, mag jij kiezen. Nee. Als, eh, ik zelf mag kiezen, <laughs> mijn absolute ontdekking na 2000... dat is de, Engelse. Engels, Wales zangeres, Jam. Oké. Dat, is, dat is wat mij betreft echt het beste wat na 2000 gemaakt is qua productie en ook qua eh, liedjes. En als je dan Wish I van haar kan draaien, nou, dan heb jij een hele prachtige song voor je. <laughs> Eh, het is J-E-M? Ja, J-E-M. En als je dan draait Wish I of... En we zijn aan het zoeken hier. We zijn aan het zoeken. Ze is wel bekend, ze heeft ook andere dingen, maar ze heeft veel beter. Maar dit is echt de beste productie wat mij betreft eh, die mm. na 2000 gemaakt is. Ja, eh, daar gaan we naar zoeken. Dat gaat nu à la minuut niet, eh, niet lukken. Nou, eh, maar dan wil ik je toch de keuze voorleggen. Meredith Brooks of Pete Seeger. Pete Seeger is, ik denk, onderhand 95. <laughs> Ja. En ik heb een nummer uit de jaren 70 van hem. Dat is een soort soft porno eh, <laughs> Sof soft porno op, op eh, eh, ja, hoe moet ik het zeggen, op, op de Piet Seeger manier. Nou, ik zou zeggen, ik, je bent zo enthousiast, Jan. ik oh. kan dit niet weigeren. Ik wilde net Meredith Brooks gaan... <laughs> <laughs> die... kan ik dus terzijde schuiven. Nee, Meredith Brooks die komt dan straks. Van Piet Seeger wil ik dan photographers gaan, gaan laten horen. Nou, ik ben zeer benieuwd. Ja, nou, al je gebeden worden verhoord, Bart. Oh, bedankt voor je telefoontje. Oké, okay, jij een fijne nacht nog en het beste wensen voor het volgend jaar. Jij ook. Hi. Hi. Twas early on a Saturday morn, I was strolling in the wood. I chanced upon a lady who by the wayside stood. I said, Pray, what would such a lass as you be doing here? I've come to take some photographs, she said as I drew near. Said I to her, I do declare this is a fateful day. For I have come to photograph the same as you did say. So I pulled out my Nikon F and placed it in her hand. She said, That's quite a camera. You've got at your command. My camera so delighted her that with no more delay she let me see her camera case wherein her accessories lay. I said to her, I'm sure you've everything that can be bought. Just let me stretch my tripod before I take some shots. We photographed from haylofts and up against the wall. If you've not photographed on a Saturday night, you've not photographed at all. She had her shutter opened wide, for daylight was all gone. Likewise, my naked camera lens, it had its filter on. This lady had experience with cameras, yes, indeed. And I thought that her exposure's the best I ever seed, although she seemed to tire not, as on and on we went says, I will have to finish now, my film supply is spent. She said, I've had Minoltas, Yashicas, and Rollet, Hasselblad and Pentax, likewise a Polaroid, Miranda, Leica, Nickermat, a Kodak, and the rest. But now I've had your Nikon F, I'm sure that it's the best. That <laughs> was uh, eh, Pete Seeger. Eh, op, eh, nou niet op verzoek van Bart, maar een beetje eh, hebben we hem opgedrongen. We hebben het over de top 2000. Waarom luistert u daar niet naar vannacht? 0800 1121. 0800 1121. Diezelfde bellen van zojuist, Bart, die vroeg om Jam en Wish I. Laten we het gevonden hebben. Live gespeeld in een aflevering van Met het oog op morgen. Baby, you're sailing today. Baby, you're sailing away. Sugar, wish I could go too. But honey, you know I'm happy for you. Wish I, I wish I, I wish I, wish I was going to. please come in, baby. Adventures will begin, sugar. Don't you worry about me. Cause, honey, you know, want you to be happy. wish I don't like it that the people they are running, fighting. All that city life is too frightening. Won't you come home? But if you find that you don't like it, that the people they are running, fighting. All that city life is too frightening. Won't you come home? Please come, we shine. Wish I was going to be. Wish I. heet ze. Prachtige stem. Eh, zo eh, was het te horen live in eh, Met het oog op morgen. Dag Willem. Dag, goeienacht. Goeienacht Willem. Jij luistert niet naar de top 2000. Nee, nee, daar begint hij niet aan. Je begint er niet eens aan. Nou, om de doodvoudige reden. Ik, ik heb daar vorig jaar op tv een stukje van gezien. En dan zie je zo'n DJ met zo'n stippeltjesdas. <laughs> ja. ja, moet ik zeggen beetje vatserig. Een beetje... Nee, ik vind het allemaal heel behoudend op Radio 2. Ja, maar dat, is ook denk ik het handschrift van die zender, hè? Ja, dat is, dat is wel zo, maar je mag best wel eens een keer een beetje buiten de band springen. Nee, dan luister ik liever naar Radio 3 of zo. Ja. Dat vind ik dan toch interessanter. Nee, Radio 2, dat is namelijk rollatormuziek. <laughs> rollatormuziek, dat is... Eh, over welke leeftijdscategorie hebben we het dan? Nou, dan zitten we toch wel over de 50 en 60 plus, hoor. Dan ben ik, over een paar dagen word ik 66. Ja. Maar eh, nee, ik moet het niet. Die eindeloze gangen met dat glimmende linoleum... en die systeemplafonds met erin luidsprekers... en dan zie je iemand voorschuifelen achter zo'n rollator... <laughs> en dan komt daar Radio 2 naar voren. Ja. Ja, eh, kijk, Radio 2 is natuurlijk een zender voor een eh, buitengewoon breed publiek. En eh, daar hoor jij niet bij, Willem. Nee, dat blijkt. want ik hou van de Faux Fighters. Oh, ja, dat past inderdaad helemaal niet bij jouw leeftijd. Hou we zo, dat vind ik goed. Noem nog eens wat, wat vind je nog meer mooi? Ja, ik vind... Maar oude muziek vind ik wel Cornelis Vreeswijk mooi. Ah ja. Oh, die... met een non of zo. Ja. Adeline draait eh, altijd helemaal aan het eind van de Nacht van het Goede Leven Cornelis, hè? Ja, dat klopt, ja. Met, eh, dat eh, iedereen plezier moet hebben en geen geld meer is. Ja, zoiets. Ja, zoiets is het, ja. ja. Maar er zijn wel meer eh, goede dingen, hoor. Die er waren, zoals dokter Anders P. en zo. Dat mhm. is ook altijd, eh, altijd wel aardig. Maar de moderne muziek hoor je weinig op de radio. Het is eigenlijk Radio 3 die doet dat dan. Ja, ja daar is Radio 3 ook voor opgezet natuurlijk. Zo is dat. Maar ik, ik blijf liever een beetje jong van geest want eh, in zo'n bejaardencentrum zeggen ze tien keer hetzelfde namelijk tegen mhm. je. Dus, eh, vandaar dat je ook tien keer hetzelfde plaatje hoort. <laughs> nou Willem, eh, ik wens jou veel plezier met de Foo Fighters. Dankjewel. En blijf luisteren vannacht. En een gelukkig nieuwjaar. Hè? Jij ook alvast. Oké, succes. Oké. We gaan naar een andere Willem uit Amsterdam. Hallo Jan. Dag Willem. Ja, goedenavond. Goedenacht. Ja, maakt mij niet uit. Jij luistert... Ik luister altijd eh, met bijzonder veel plezier naar, eh, naar jou. Eh, en, vooral ook dat stukje wat je doet vanaf vijf uur. Ja. En als je dan invalt voor Adeline, dan vind ik dat een zegen in de ether. <laughs> nou, nou. Een dus zegen in de ether. Ik pijns er niet over om mijn oren te pijnigen met de top 2000, of hoe het ook genoemd wordt. Mhm. Ik vind eh, jullie muziekkeus vind ik gewoon grandioos. En ook van Adeline, dat vind ik gewoon eh, fantastisch. Dus hulde en eh, als ik een, een, top 3 van radioprogramma's zou mogen uitroepen... dan zou ik jullie op nummer 1 zetten. En 2? Nou, nog een keer jullie. Ja. <laughs> Dus de ene Adeline en de andere Jan Emaus. En dan eh, bijna Jan Emaus, dan weer op één en dan weer op twee. <laughs> Nou, eh, mijn nacht kan niet meer stuk. Eh, <laughs> en dan zou ik Paul van Gelder eraan toevoegen. Ah, Paul van Harky. Yeah. Bijnaam. nou, het is, het is volstrekt duidelijk waar jouw muzikale voorkeur ligt. ik denk dat het met jouw nacht wel goed komt op deze manier. Altijd maar weer. Ik, ik ben altijd op weg, uh, voor zondagnacht eh, ben ik op weg naar de Noordermarkt. Mhm. Want dan ga ik dan uitpakken straks en dan begin ik om een uur of zes. Dus eh, meestal slaap ik niet en dan luister ik naar jullie programma. Ja. En, ehm, en ja, als ik ook een wens mag uiten, It's Beautiful Day van Moby Grape. Gaan we naar zoeken. Gaan we naar zoeken. Eh, kan, ik nu niet, kan ik nu niet meteen binnen vijf seconden regelen, maar we gaan zoeken. Nee, dat snap ik, maar dat is ook een prachtige plaat. Of Leaving This Town van de Beach Boys. Oh, ja, die is nog mooier. Well, dat vind ik... Uh, dat het live uitvoering. Ja, jongen. daar krijg ik echt zin in. Vooral die Beach Boys. Ehm, ja, ik weet het, ik weet het. Want <laughs> jouw eh, Jouw muziekkeus, die, eh, dat zijn mijn maatschoenen. <laughs> Oké. Nou Willem, <laughs> wij verstaan elkaar. Uh, Jan, Jan, Een fijne nacht. Ik hoop dat, je het, dat jullie het nog heel lang uithouden op Radio 1. Die zit er nog in. Oké Willem, bedankt. Dag. Jo, hoi. hoi. Jullie ook. Hoi. Meredith Brooks, zei ik dus. En Bitch. good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried. You must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. Brooks was dat. Dat is ook alweer een eentje in de 50. Ze had één eh, hit en dit was hem. Beach, waarin ze eigenlijk... Eh, in één liedje compact weten beschrijven... welke rollen een vrouw allemaal in het leven dient eh, te spelen. Ehm, ja, moet ik nou iets concluderen na, na al dat gebel van het afgelopen uur? Ehm, ja, ik blijf er toch maar een beetje bij dat Radio 2 de, de supermarkt van de hits is. En eh, dat de mensen die s eh, s'nachts naar Radio 1 luisteren... Eh, een beetje zijn uitgekeken op die, op die supermarkt. Ze weten waar de bintjes en de spinazie en de witte bonen in tomatensaus liggen. En hebben daar geen trek meer in. En ze willen liever verrast worden met wat buitennissige gerechten. Ach ja, dat hadden we natuurlijk van tevoren ook allemaal wel kunnen weten. Ehm, straks, in Karo's Nacht van het Goede Leven... na het eh, NOS-journaal van eh, drie uur... een eh, archiefgesprek met Paul Hane. Daar kom ik straks op terug. we kunnen voor het nieuws in ieder geval Paul Simon nog even laten horen. En Danken komt van zijn eerste solo-LP... nadat hij besloot om het zelf maar verder te gaan doen. Zonder die lage bol van een Carfunkel na zich. next room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend. And I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England, sweet New England. and the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh, I was about destitute as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. A young girl in a parking lot was preaching to a crowd singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost, and I seen that girl as the road to my survival. very same night when I crept to her tent with a flashlight and my long years of innocence ended. Well, she took me to the woods, saying, Here comes something, and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Oh, oh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now, that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers. Het is eh, zo'n geniale tekstschrijver, Paul Simon. Onderschat wat dat betreft, vind ik. Nou, zoals gezegd, eh, straks in het tweede uur van uh, eh, Karo's Nacht van het Goede Leven... een archiefgesprek van ruim tien jaar geleden met Paul Hane. En daarna gaan we in datzelfde uur wat muzikale beloften inlossen. Er waren wat bestellingen geplaatst door bellers het afgelopen uur. Of we al die bestellingen kunnen waarmaken, dat weet ik niet. Maar we gaan ons best doen. Tot zo naar het nws Journaal.